Zit van der Linde met het NOS-journaal. In het oosten van Congo zijn zeker tien mensen omgekomen bij een bomaanslag op een kerk. Ook zijn er tientallen gewonden. Volgens het leger zit de rebellengroep ADF achter de aanslag. De groep heeft banden met Islamitische Staat en die heeft inmiddels de verantwoordelijkheid opgeëist. Na de aanslag is iemand uit Kenia aangehouden. Het oosten van Congo wordt al tientallen jaren geteisterd door geweld. In het gebied strijden meer dan 100 gewapende groepen om de macht. Het dodental van een Russische raketaanval op een flat in Oost-Oekraïne is opgelopen tot 29. Volgens de autoriteiten in Dnipro is er weinig hoop meer op overlevenden... hoewel nog tientallen mensen worden vermist. Tot en met vanmiddag zijn er 39 mensen levend onder het puin vandaan gehaald. Meer dan 70 mensen zijn gewond geraakt. De aanval op de flat was gisteren. Rusland bestookte toen meerdere steden. In Kharkov en Lviv waren de aanvallen gericht op belangrijke infrastructuur. 25 spelers in het betaald voetbal hebben de afgelopen anderhalf jaar gegokt op wedstrijden waarin ze zelf speelden of op hun eigen competitie. Onder hen zijn zes spelers uit de eredivisie. Dat blijkt uit meldingen bij de kansspelautoriteit. Die meldingen staan in een zogenoemde trendanalyse die in handen is van de NOS. De Duitse politie zegt de actie van honderden klimaatactivisten in Raad ten oogsten van Roermond te hebben beëindigd. Sinds woensdag zijn ongeveer 300 actievoerders uit het dorp weggehaald op twee na. Die zitten in een ondergrondse tunnel en worden daardoor medewerkers van energiebedrijf RWE uitgehaald. Lutzenraad werd ruim twee jaar geleden door activisten bezet om te voorkomen dat het zou worden gesloopt voor bruinkoolwinning.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 abusers, the ones that choose to be losers. For the do what we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 gonna find a love like mine the way I'm getting down and dirty, baby. Now you're crying on my phone. You should have done that months ago. And now it's time for me to get, get, get, getting, getting down and dirty, baby. na rua.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 伟大。